Er waren korte tijd schoten te horen. Waarschijnlijk waren dat waarschuwingsschoten van het leger... om aanhangers van president Mubarak weg te houden bij tegenstanders van de regering. Voor vandaag staat geen grote protestmanifestatie gepland, wel voor morgen. Op het partijcongres van GroenLinks zullen 1500 leden zich vandaag uitspreken over de politietrainingsmissie in Afghanistan. De steun van de Tweede Kamerfractie voor de missie is omstreden, maar fractieleider Jolande Sap heeft gezegd dat het besluit niet kan worden teruggedraaid. Haar positie als fractieleider lijkt niet in gevaar te zijn. Op het congres in Utrecht wordt verder onder meer afscheid genomen van Femke Halsema. Cuba heeft de prominente dissident Guido Siegler vrijgelaten. Hij zat vast sinds 2003. Volgens de Rooms-Katholieke Kerk, die als bemiddelaar optreedt, komt ook Angel Moya snel vrij. Siegler en Moya behoren tot een groep van 52 politieke gevangenen die al in juli vrij hadden moeten komen. De meesten werden inderdaad vrijgelaten, maar de elf dissidenten bleven gevangen omdat ze weigerden Cuba te verlaten. Guido Siekler overweegt nu naar de Verenigde Staten te gaan. Angel Moya wil in Cuba blijven. De provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland willen onderzoeken of ze kunnen fuseren. Op korte termijn willen ze meer gaan samenwerken, bijvoorbeeld bij het streekvervoer en het onderhoud van wegen. De plannen van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland sluiten aan op de wens van het kabinet om provincies slagvaardiger te maken. Op Schiphol is een man aangehouden die deed alsof hij een bom bij zich had. Hij wilde gisteren door de bagagecontrole met een doos waarop een bom was afgebeeld met de tekst tik-tak. Hij zei dat er een echte bom in zat, maar dat bleek niet zo te zijn. De man, afkomstig uit Purmerend, kreeg een boete van 500 euro.